7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Belgische koning Filip heeft diepe spijt betuigd... voor de misdaden die in Congo zijn gepleegd. In een brief aan de Congolese president schrijft hij dat in de vorige eeuw... onder het bewind van koning Leopold II... geweld en gruweldaden werden gepleegd... die op ons collectieve geheugen blijven wegen. 60 jaar geleden werd Congo onafhankelijk. In België is veel discussie over de koloniale periode. Standbeelden van Leopold zijn beklad en verwijderd. De Chinese overheid heeft de omstreden veiligheidswet voor Hongkong doorgevoerd, melden lokale media. Met de nieuwe wet wordt onder meer het streven naar afscheiding verboden. Mensen die in Hongkong worden opgepakt kunnen in China worden berecht. De wet gaat naar verwachting morgen in, op de dag dat Hongkong 23 jaar geleden door de Britten werd overgedragen aan China. Ruim 100 gemeenten vrezen dat ze de belastingen moeten verhogen omdat ze door de coronacrisis financiële problemen hebben. Dat schrijft de Telegraaf. In een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de politiek in Den Haag schrijven ze dat er snel een oplossing moet komen omdat anders de uitvoering van basistaken in gevaar komt en belastingen moeten worden verhoogd. Jarenlang daalde het alcoholgebruik onder jongeren, maar daar is nu een einde aan gekomen, meldt het Trimbos Instituut. Ook het roken van sigaretten en joints neemt niet meer af, blijkt uit nieuw onderzoek. Vorig jaar heeft bijna de helft van de 12 tot 16-jarigen wel eens alcohol gedronken. Zo'n 17 heeft ooit een sigaret gerookt. Nederland krijgt een steeds slechter imago door de toenemende handel in harddrugs per post. Dat zeggen politie en justitie tegen NRC. Naar schatting versturen Nederlandse dealers maandelijks 9000 postpakketten met harddrugs... Die gaan voornamelijk naar het buitenland en dat leidt tot grote irritatie bij onder meer Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Australië, zegt een officier van justitie in de krant.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 We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.